Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft geschoten bij een borenblokkade. Die was aan de gang bij een oprit van de A32 bij Heerenveen. Volgens de politie probeerden mensen op trekkers in te rijden op agenten... en werd de situatie dreigend. Eén trekker reed weg, waarna er werd geschoten. Dat filmden deze jongens vanuit hun auto. Nee joh, hey, wapens jongen, wapens! Hé, hey, rij weg jongen, rij weg! Wapens is er. Het ging om waarschuwingsschoten, maar er werd ook gericht geschoten op een trekker. Niemand raakte gewond. Er zijn wel drie mensen opgepakt. En er is in Drachten, ook in Friesland, weer een protest aan de gang. Het distributiecentrum van de Aldi wordt daar weer geblokkeerd. Gisteren stonden daar ook al boeren met trekkers voor de deur. Bij het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 30 mensen buiten geslapen. Ze kregen volgens het COA wel een slaapplek aangeboden, verderop in Nederland. Maar dat wilden ze liever niet. Sommige asielzoekers hebben vandaag belangrijke afspraken in Ter Apel over hun procedure. En ze waren bang die te missen als ze ver moeten terugreizen. Weer gedoe in de Britse regering. Gisteravond stapten niet één, maar twee belangrijke ministers op. Ze hebben geen vertrouwen meer in premier Boris Johnson. Het komt door allerlei schandalen. Een politicus uit zijn partij zou twee mannen hebben misbruikt. Johnson zei eerst dat hij daar niks van wist. Gisteren bleek dat hij wel op de hoogte was... En dan was er ook nog Partygate, alle feestjes in de ambtswoning van Johnson. Genoeg om te stoppen vinden nu dus twee belangrijke ministers. Het EK voetbal voor vrouwen begint vandaag in Manchester. Maar Britse fans daar merken nauwelijks iets van voetbalgekte. Mm, very disappointed. There's no excitement. Like, there's no signs. So yeah, we just it's just a shame that it's we was expecting more. More excitement, more people, lots going on. De openingswedstrijd is vanavond tussen Engeland en Oostenrijk. Het stadion is wel helemaal uitverkocht. En zaterdag zijn de Oranje Vrouwen aan de beurt. Zij spelen s'avonds tegen Zweden. Het weer eerst lekker zonnig.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 the sun. All the children don't want the gun. Papa Chico's playing this song. All the people are turning around. Papa Chico, move your eyes. Your discover's hitting the ice. Papa Chico, sing this song. All the people are failing, they're gone.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 Die blokkade werd in de loop van de middag opgeheven. De druk op de Britse minister Johnson neemt toe nu twee prominente ministers zijn opgestapt. Gisteravond maakten de ministers van Volksgezondheid en Financiën bekend... dat ze na het zoveelste schandaal geen vertrouwen meer hebben in Johnson. En vanwege bosbranden in Griekenland zijn op verschillende plaatsen mensen geëvacueerd. De afgelopen week braken er volgens de brandweer zo'n 300 bosbranden uit, verspreid over het hele land. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag meer wolken. door tussen de 18 en 22 graden.